8 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het Rijk wist twee jaar geleden al dat er vaccins moesten worden gekocht tegen meningokokken... maar wachtte een jaar met het nemen van een beslissing. Dat meldt de Volkskrant. Als de overheid eerder een knoop had doorgehakt... was er nu geen tekort aan vaccins geweest, zegt een medicijnfabrikant. Die wees Gezondheidsinstituut RIVM in 2016 op een stijging van het aantal besmettingen... en sprak over een reëel aanwezige kans op een uitbraak... Deze week begon het RIVM een vaccinatiecampagne tegen meningokokken. Een besmetting kan hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging veroorzaken en kan dodelijk zijn. In de Amerikaanse staat Massachusetts hebben gasexplosies een ravage aangericht. Er zijn zeker 39 branden ontstaan in drie plaatsen ten noorden van Boston. Er vielen een dode en 12 gewonden. Het lijkt erop dat er een te hoge druk op een gasleiding stond, mogelijk als gevolg van werkzaamheden. Bij een ongeluk op de A73 in Limburg is vannacht een vrachtwagenchauffeur omgekomen. Hij botste rond kwart voor twee op een pijlwagen van Rijkswaterstaat. Die stond bij Bezel vlak naar de Swamme-tunnel om te waarschuwen voor wegwerkzaamheden. In België is voor het eerst in ruim 30 jaar weer Afrikaanse varkenspest opgedoken. De ziekte is gevonden bij twee everzwijnen in de provincie Luxemburg. Het virus is dodelijk voor alle varkenssoorten, maar ongevaarlijk voor mensen. De Afrikaanse varkenspest verspreidt zich de afgelopen maanden vanuit Oost-Europa naar het westen, maar is nog niet in ons land opgedoken. Vanaf volgend jaar stopt Volkswagen met het maken van een van zijn bekendste auto's, de Kever. Volkswagen gaat zich richten op elektrische auto's en daar horen nieuwe modellen bij. De eerste Kever werd ruim 80 jaar geleden ontwikkeld in opdracht van Adolf Hitler. Tot 2002 werden er meer dan 21 miljoen kevers gemaakt. Het weer. De komende uren verdwijnt de mist. Daarna wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Aan zee kan een enkele bui vallen.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 And though I knew, I didn't seem to mind. But today, I had no way of knowing. And I found you, yesterday, my world had turned to ashes. And as I watched the sunshine, but then the dark clouds came tumbling down, like the whole world was turning around. My two feet left the ground. yesterday. I knew where I was going, and though I knew, I didn't see mind, But then the dark clouds came tumbling down, like the whole world was turning around. My two feet left the ground when I found. skies, and it all seemed to start when I found you. I found love in your heart from the morning to the dark, and it all found my heart when I found. Een hele goede morgen, luisteraars. Eh, op deze zondagochtend eh, welkom bij ZFM Jazz. Heel fijn dat je luistert. Eh, samenstelling presentatie vandaag, Alco Beuving. Er staat weer mooie jazzmuziek klaar. Oud en nieuw, een beetje gevarieerd. Hebben we een thema? Ja, we hebben een thema. Het thema is in het eerste uur wat filmmuziek van Benjamin Herman... Ibrahim Malouf en Miles Davis. En we hebben ook een drie-in-eentje. Oh jee, como va. Het eerste uur, het tweede uur, London by Night. Verder staat de muziek op de rol van Stanley Turrentine... Annie Ross, Mill Jackson, Beth Hurt, Chris Cheek... Bob Minster Big Band, Aline Elias, Kabor Xabo... Hongaar, mooie muziek trouwens. Eh, ja, en we begonnen met When I Found You... Van een, eh, eh, en jullie hebben inderdaad CFM Jazz gevonden. Eh, gezongen door Mel Tormé en begeleid door de big band van Buddy Rich. Dit komt allemaal van een cd'tje Together Again for the First Time. Een cd uit 1978. Later is er nog een nieuwe cd uitgebracht met nummers van deze eerste. een mooie start. Een crooner aan het begin van de uitzending. Wat wil je nog meer? Tijd voor Stanley even kijken. Stanley Turrentine. Uh, de Spoiler. Fantastische LP, CD tegenwoordig. En daar het nummer Maybe September. Stanley Turntine samen met Blue Mitchell op trompet... Eh, eh, James Spalding fluit, Pepper Adams bariton saxofoon. Ik weet niet of je dit, heb ik eigenlijk niet gehoord, het nummer. McCoy Tyner piano. Prachtige cd vind ik dit ook. Eh, nou, kom ik weer de hoogste tijd voor een zangeres. En dan heb ik deze keer gekozen voor Annie Ross. Daar ben ik wel een grote fan van. Dus een nummertje van Annie Ross. Bijzondere dame. Bekend natuurlijk van een formatie die eh, ja, eh, eigenlijk met z'n drietjes allerlei vocale nummertjes eh, zong. Lambert, Ross. prachtige muziek gemaakt. En ja, zij heeft ook wel een aantal cd's gemaakt met bekende mensen. met Mulligan, met Chet Baker, met Georgie Fame, Hokie Carmichael. nou, een heleboel heeft ze in ieder geval gedaan. En dit is van een cd'tje Annie Ross Sings a Handful of Songs. En daar gaan we iets van draaien. Dus even kijken welke we daar hebben we klaarstaan. Annie Ross. Oh, de Limehouse Blues. Prachtig. Oh, Limehouse Kid. Oh, oh, oh, Limehouse Kid. Going away. that the rest of them did. Poor broken blossom and nobody's child, haunting and taunting, you're just kind of wild. Oh, Limehouse Blues, I've the real Limehouse Blues. Learn from those people, those sad China blues. Rings on your fingers and tears for your crown. That is the story of old China. Ja, Annie Ross. Limehouse Blues. Ja, blues zit er wel een beetje in vandaag. Want ook het volgende nummer heeft met blues te maken. We hebben gekozen voor uh, Milt Jackson, True Blues. True Blues, Milt Jackson. Eh, natuurlijk bekend van zijn formatie. Eh, de, uh, de jazz... Hoe heette die ook alweer? Nou, daar kom ik zo weer op. Dat schiet er even uit. Dat is de leeftijd, zullen we maar zeggen. ik zie inmiddels dat de zon een beetje doorkomt. Dus wie weet wordt het toch nog een fraaie dag hier. Ja, het is lastig voor het weer. Hè? In het noorden zou het bewolkt zijn. In het zuiden zonnig. Ja, wij zitten ergens tussenin. Dus wie weet dat we wat vroeger de zon krijgen. dat was blues. en dan vind ik het een mooie overstap naar een zangeres genaamd Beth Heart. Een poosje geleden eh, draaide mijn collega ook het nummertje eh, Jazzman. Eh, op verzoek, volgens mij. En Bert Hart heeft onlangs weer een mooie live cd uitgebracht. Live from New York Front and Center heet die cd. Met opnames van haar optreden in de Iridium Jazz Club in New York op 7 maart 2017. Dat is een verzameling mooie nummers. En ik heb gekozen voor een nummer van Beth Hart. Het volgende nummer. Eens even kijken hoe dat precies heette. Uh, heart. Uh, as Long As I Have A Song. Mooi nummer. Piano en zang. heart. I walk into the bar and shake off my coat up a chair and light up a smoke. And where did all those summers go? Guess I'll never know. So, barkeep, let's give it a go. Pour me a dream and play me a tune, and I'll. just as long as I have a song. I sit by the church and hear children sing. I like to pretend they're singing and words that made me cry. They have all abandoned me. Sit back and watch me die. sharpening my wick, but it's just smoke, and that's all. So pour me a tune, make it blue. I'll get along just as long as I have a song. I am alone, and that is how. Oh, thank you. Thank you so much. Thank you. Ja, thank you Beth Hart voor deze prachtige cd. As Long As I Have A Song, a piano ballad. Prachtig. Ja, de muziek is emotie. Nou, ik moet altijd zeggen, deze zangeres weet je wel te raken. Beth Hart. Tijd voor iets instrumentaals. En dan zijn we toe weer aan de saxofoon. Oh ja, gisteren keek ik naar de The Last Night of the Proms. En dat was een hele jonge saxofoniste van de jaren of Jess Gillum heet ze volgens mij. Had een, wedstrijd gewonnen voor eh, solisten. En die speelde daar met een eh, groot orkest. in, in de Royal Albert Hall. Totaal volledig bezet. En ik, je hoort niet vaak een saxofoon in combinatie met een groot orkest. Saxofoon in de klassieke muziek wel gebruikt, maar meestal toch in kamerstukken. Ik, ik was onder de indruk van haar. Maar goed, dit is een andere saxofonist. Er zijn er heel veel, hè. En zijn naam is eh, Chris eh, Cheek. En daar ga ik een nummer van draaien. Chris Cheek is... Even kijken waar ik die heb staan. Chris Cheek, hier. A Girl Named Joe. Van de gelijknamige cd uit 1998, dacht ik. ja, mooie muziek van Chris Cheek. Eh, ja, tijd voor iets heel anders. Tijd voor Oye oh Como Va. Dat nummer kent iedereen natuurlijk in de uitvoering van eh, eh, Santana. maar volgens mij was het oorspronkelijk van Tito Puente... die altijd van die fraaie dansmuziekalbums maakte. Het is een beetje klinkt een beetje Zuid-Amerikaans natuurlijk. En ik heb er drie bij elkaar gezocht waarvan ik vind dat ze erg mooi zijn. En dan begin ik met deze dame. Luister maar en geniet. Kom ze. is dat. Eh, eh, en mevrouw Elias die, eh, die zong natuurlijk. en op deze cd speelt ze piano. En ze speelt Hammond B3-orgel. En nou, alle, ja, dat doet ze allemaal zelf. het komt allemaal van de cd Around the City uit 2006. En ik heb er nog één gevonden die zeer de moeite waard is. En dat is van een big band. En dat is de big band van Bob Minzer. En die speelt ook datzelfde nummer eh, Oye Como En eh, daar zit een mooie trompetsolo in van Larry Lunette. Ja, hier ging iets fout. Dat, eh, eh, de, dat vind ik eh, jammer, want het is verder een vrij nummer. Dus daar, daar, houdt hij op. Prachtig nummer, mooie solo, maar af en toe gaat er wel eens wat fout. ik zal nog even een stukje van de, bekende man zelf laten horen. Tito Puente, Oye Como Va. gong ook niet helemaal goed. Dus we slaan het gewoon over. We gaan naar heel, iets heel anders. Nog wel uit de Zuid-Amerikaanse klanken eh, van een dame, Bebel Gilberto. is toch nog een beetje Zuid-Amerikaans. En dan gaan we luisteren naar eh, een nummertje, The Sun is Shining. En dat klopt ook op dit moment. Het, hij komt er voorzichtig door. até as pontas dos pés, na esperança you want to move, you dance and feel. Bebel, Gilberto. Het zijn toch een beetje vrolijke zomerse noten. En een hele mooie, warme, lieve stem. Dat klinkt toch als, eh, dat klinkt als muziek in je oren, zou ik bijna zeggen. Ik heb dat vooral gedraaid de afgelopen dagen... toen de regen met bakken uit de hemel viel. Dit soort klanken heb je nodig in eh, natte en kille eh, ja, herfstregen, zou ik bijna zeggen. Bebel Gilberto. Ik had gezegd, we gaan een drieluikje maken over filmmuziek... En eh, eh, dan kom ik als eerste bij eh, ook iemand waar ik een fan van ben. Benjamin Herman. En die heb ik een leuk stukje muziek horen spelen. Als ik het, ja, ik heb het meegenomen. project S, de Snoek. Citroën, mooie auto. piscine au bord de la piscine. Benjamin Herman. Heerlijke klanken, Benjamin Herman. Piscine au bord de la piscine heet dat nummertje... afkomstig van een cd uit 2018. Eh, orkest City of Praag Orchestra. Ja, mooie muziek. Maar dan de meester zelf. Miles Davis met uit de film Elevator to the Gallows. Dit nummer. Heel bekend, maar mooi. muziek. Miles Davis. Ascenseur poulet chauffaut. Uh, eh, ja. Eh, eh, lift naar de galg, dacht ik, vertaling. Maar er is iemand die is een groot bewonderaar van deze muziek. En dat is Ibrahim Marouf, Die vulde ook een keer een. Die, die kreeg opdracht van een, een, een Franse overheid, instantie. om muziek te maken bij een oude film. Een oude stomme film uit 1927. The Prey of the Wind. En eh, ja, dit, deze hele cd, die filmmuziek... Eh, die kan je echt beluisteren zonder de film te zien. Want het is een eh, waanzinnig mooie cd van de trompetist Ibrahim Malouf. En dat heeft hij als een eerbetoon gemaakt aan Miles Davis. Prachtig. Ook de, het boekje wat bij de cd hoort is meer dan de moeite waard. En uh, zijn hele mooie nummers op. Ik, met, ik neem de eerste maar. Dat is gewoon ook een heel fraai nummer. Doubt. Thank you. je deze cd hoort, hoe mooi je dat gaat vinden, zou ik bijna zeggen. Ja, het is echt wel eh, een, eh, te merken dat eh, Malouf een antwoord heeft willen schrijven... op de composities van Davis, van Elevator to the Gallows. Ik, vond het prachtig, ik vind het een prachtig cd en ja, zeer, zeer, zeer de moeite waard. als afsluiter naar de klok van 11 doen we dan een mooie overgang, een tv-thema.